Jubinitski met het NOS-journaal. Moskee zeker zes mensen omgekomen, vijftien mensen raakten gewond. De aanslag was in de provincie Baghlan, in het noorden van het land. Een zelfmoordterrorist liet zijn bomvest ontploffen toen moskeegangers naar buiten kwamen. Onder de slachtoffers zou ook een plaatselijke politiecommandant zijn. Het was druk bij de moskee, waar mensen elkaar geluk wensten vanwege het offerfeest. In Griekenland is president Papoulias vandaag aan zet. Hij praat rond het middaguur met oppositieleider Samaras over een regering van nationale eenheid. Die wil alleen meedoen als de nieuwe regering op korte termijn verkiezingen uitschrijft. Ook wil Samaras niet dat een nieuw kabinet onder leiding komt te staan van premier Papandreou. Die zou mogelijk bereid aan het premierschap op te geven, maar hij weigert toe te geven aan de eis van nieuwe verkiezingen. De Grieken hopen nu dat president Papoulias met een oplossing komt voor de impasse. De tijd dringt. Het parlement moet nog voor het einde van het jaar een Europees noodpakket goedkeuren. In Nicaragua wordt Daniel Ortega vandaag zo goed als zeker herkozen als president. In de peiling staat Ortega 30% voor op de kandidaat van de oppositie. Het zou zijn derde termijn worden. Ortega is sinds 2006 aan de macht, maar was eind jaren 80 ook al eens president. Het maximum van twee termijnen werd door het Hoge Rechtshof geschrapt. Ortega heeft de afgelopen jaren met sociale programma's steun verworven onder de bevolking. Verder krijgt hij veel aandacht omdat hij de controle heeft over een aantal radio- en tv-zenders. De organisatie van Amerikaanse staten is niet gerust op een eerlijk verloop van de verkiezingen. Zo zouden de commissies die de stemmen tellen niet eerlijk zijn samengesteld. Het weer, in het binnenland zonnige periode, in het noorden en westen wat meer bewolking. wordt zo'n 13 graden, morgen bewolkt en overwegend droog. Dit was het NOS Show. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staan nu geen files. Dit zijn de aangekondigde snelheidscontroles van vandaag. Op de A4 eh, Den Haag-Amsterdam wordt gecontroleerd tussen de knooppunten Prins Klausplein en Burgerveen. En de A7 herenveen duitse grens. Daar staan ze tussen Groningen en de grensovergang met Duitsland. Op andere plekken kan er worden gecontroleerd.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 U heeft de bezetting nog niet van mij te goed van deze prachtige cd en LP. Hij heet Something Else en hij is uitgebracht onder het eh, prachtige label Blue Note. De bezetting dan... Miles David op trompet, Cannibal Orderly, Old Sax, Hank Jones op piano, Sam Jones op bas en Art Blakey op drums. We gaan lekker door met een mooie zangeres. En dan heb ik het over Annemarie Jopek met Don't Speak. you say Monty Alexander was dat op piano. Hij werd bijgestaan door de beroemde Ray Brown op de bas en Frank Gant op de drums. Prachtig nummer en de luisteraars die er zoeken van hebben, die herkennen ongetwijfeld dat het een nummer is van Carlos Jobim. We gaan lekker door met een eh, muziekje wat eh, wordt gezongen door Nora Jones. En zij wordt daarbij ondersteund door de Pieter Malek Group. beautiful is Come live with me And won't you be my love Share my cd Ray Sings Basic Basie Swings Come Live With Me. Heerlijk nummer, Ray Charles vooral in een fantastische rol. Hele mooie cd is dit. We gaan eh, lekker door met Thor Eriksson en het nummer From Day to Day. city seems to work like my mirror From day to day The only difference is this one can break And you can't turn away Cause it is everywhere you look From day to day But I can live with that As long as you are in the picture me going is you say you feel the same way Cause that is everything I need to know from day to day And now I live Bailey was dat met Can't We Be Friends. Vooral een nummer wat Elvis Gerald en Louis Armstrong op een voortreffelijke manier ook naar voren hebben gebracht. Maar dit swingde de pan uit. Ja, luisteraars, Molly Johnson, wie kent haar niet? Streets of Paradise, Philadelphia. in worn out shoes with silver hair, a ragged shirt, and baggy pants. The old soft shoes. He jumped so high, jumped so high. Then he lightly touched down. In a cell in New Orleans I was down and out He looked at me to be the eyes of age As he spoke right out He talked of life Talked of life and slap his legs sustain his name's Bojangles, then he's dancing. Across the sand, he grabbed his fence, a bit of steers, oh how he jumped up high. He clicked his ears just back closed all around He danced for those at minstrel shows and county fairs Throughout the South He spoke with tears of 15 years, oh how he dogged and he traveled about He docked up and died Docked up and died After 15 years he still grieved I dance in every chance in honky tonk. For drinks and tears. But most of the time I spend behind these county bars. He said, I drink so big. He shook his head he shook his head I heard someone ask please John Holt was dat met Mr. Jenkins. Ik heb nu een, eh, legende uit de 60 jaren. Hij was ook op televisie. Dat was een charmante man. Ik ga er een eh, heel raar nummer van hem draaien. En degene die in de buurt is, en die als eerste hier komt en de naam van deze zanger de, uh, eh, raadt, die kan in het kader van 50 Plus van mij een prachtige cd krijgen met Legend of Jazz. Ga luisteren. Wie is dit? this mood. Can't get over this feeling. Can't Can you doodle? Can I doodle? I can't get it out of my noodle. How come? Cause I love you. A bushel and a peck. A bushel and a peck and a hug around the neck. Ouch! Hug around the neck and a barrel and a heap. <gasps> barrel and a heap and I'm talking in my sleep about you. About me? Yes, about you. My heart is leaping, having trouble sleeping. Cause I love you. A bushel and a peck, you bet your pretty neck I do. Do do do. Perry. Oh, very. Do you like me, Hutton? Like a glutton. So where's your Como button? <gasps> I love you a bushel and a peck. How much? A bushel and a peck. Though you make my heart a wreck. Make my heart a wreck. And you make my life a mess. Make my life a mess. It's a mess of happiness. About you. About me? Yes, about you. You're gonna grieve me if and you ever leave me. Cause I love you. A bushel and a peck. You bet your bird. it's getting kind of quiet around here. Oh, we can fix that, Perry boy. Let's go! I love you, a bushel and a peck, a bushel and a peck, and it beats me all to heck, beats me all to heck, how I'll ever tend the farm, ever tend the farm when I want to keep my arms about you. About you, the cows and chickens, let them go to the dickens, cause I love you bushel and the peck. You bet your birdie not going Do. It's getting kind of quiet again. An octave lower, please. Do, zit erop.